beveiligd, heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. De burgemeester heeft permanente persoonsbeveiliging en er is ook weer bewaking bij zijn huis. Vorige maand zaten Jacobs en zijn vrouw ondergedoken omdat ze worden bedreigd. De ernstige bedreigingen hebben te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. Daarmee moest de illegale handel in drugs worden teruggedrongen. Volgens het OM zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar het wil niet zeggen welke dat zijn. Het weer. Zwaar bewolkt en hier en daar wat motregen. Vanmiddag overal droog en af en toe zon.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 Now that's jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Hoewel het jaar alweer 16 dagen oud is, wens ik jullie toch allemaal een swingend 2011 toe. Met veel mooie muziekmomenten en dat het leven maar een beetje makkelijker mag gaan. Easy Living. Met trompetist Art Farmer, trombonist Kurt Feller, tenorspeler Benny Golson en pianist McCoy Tyner. In 1973 maakte vibrafonist Carl Tjader met zijn band het album Last Bolero in Berkeley. Tot aan zijn dood in 1982 hield deze voormalige drummer vast aan het spelen van jazz met een Caribische invloed. En dus ook in het net gedraaide Don't Let Me Be Lonely Tonight. CFM Jazz heeft niet alleen veel luisteraars in Zandvoort en omgeving, maar via internet ook in tal van andere plaatsen. Daarom heet ik ook onze luisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkem, Dokkum, Brabant, Hamburg en misschien ook nog steeds Brazilië van harte welkom. Met een swingende netkin in Just You, Just Me. Just you, just me Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination, just see you just me. Out, our lovers not around wonderful you. just you, just me. I'll tie a lover's knot, tie a lover's knot, tie a lover's knot around wonderful you. Afgelopen donderdag overleed op zijn verjaardag op 77-jarige leeftijd de Haarlemse trompetist Ray Kaart, beter bekend als D. Kaart. hem zojuist als solist in de mooie ballad Stardust, die hij in 1987 eh, opnam met het Ruud Brink Ray Kaart sextet. Daarmee eh, vierden Ray en Ruud als 14-jarige Nee, ik moet anders zeggen. Eh, Ruud Brink en Rekaard vergieten daarmee een muzikale vriendschap van 35 jaar. Want in september 1951 stonden Ruud Brink als 14-jarige en Rekaard als 17-jarige voor het eerst samen op de planken in de toenmalige Haarlemse Jazzclub. Hoewel hun wegen muzikaal uiteengingen, traden zij regelmatig op en bleef deze muzikale liefde tot aan het overlijden van Ruud Brink in 1990 bestaan. Deetje Kaart, die ooit met zijn trombone eh, spelende broer Dick jarenlang triomfen vierde in de Dutch Film College Band, vertoefde tijdens zijn leven in het circuit van Dixieland en mainstream jazz. Hij speelde veel met andere Haamse muzici, ondanks zijn afnemende gezondheid. Een man van weinig woorden, maar van vele mooie klanken. In 2008 ontving hij uit handen van burgemeester Snijder de penning van verdiensten van de stad Haarlem. Aanstaande dinsdag wordt Deetje Kaart in Haarlem begraven. We gaan nog een keer naar hem en Ruud Brink luisteren. In de toepasselijke Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Hoewel zij dat beide dat juist wel graag zouden willen. In 1980 overleed de geniale Amerikaanse introverte jazzpianist Bill Evans. En een van zijn volgelingen, David Benoit, speelde zojuist een ode aan hem. I Remember Bill Evans. We zitten nog dik in de winter, maar ik denk nu toch even aan zomertijd. Want ik vond een aparte uitvoering van de song Summertime uit de negen opera Porky and Bess. Gezongen en op de conga's gespeeld door de in 2006 overleden Puerto Ricaanse bandleider Ray Barretto. Summertime. I think that the Guajira and the blues have a strong common bond. They're both the result of working people, those who cut sugarcane in Cuba or Puerto Rico, or who have picked cotton in the south of the United States. Music, after all, reflects the people, and it's the most beautiful when it comes from the people. summertime. And the living is easy. Fish are jumping pretty, baby. And the cotton is high. Your daddy's rich, your daddy's rich. Your ma, she's good looking. Hush, pretty baby, don't you cry. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, corazón, no puedo vivir sin verte. porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. I'd like to bring Mr. Adam Colker, Michael Mossman, Hector Martignon, and a little jazz and guajira, the two worlds I love. along with Jairo Moreno on bass and Vince Cherico on drums. Wahida, the blues. Música Groot applaus tijdens een uniek concert dat pianist Dave Brubeck en baritonsaxofonist Jerry Mulligan in 1970 gaven in de Berliner Philharmoniker. Met op bas Jack Six en op drums Alan Dawson. En ze speelden die beroemde St. Louis Blues van W.C. Handy. Op 5 december had ik mijn laatste jazz uitzending en ik had dus de tijd weer op zoek te gaan naar andere jazz. En die heb ik gevonden. Die kwam onder andere terecht bij de van Siciliaanse afkomst zijnde Morgana King, geboren in 1930 in New York. In haar jeugd kreeg zij een grote voorliefde voor big bands en als 16-jarige begon zij haar vocale loopbaan. Drie jaar later kwam haar eerste album uit, For You, For Me, Forevermore. Later startte zij ook, zij ook een loopbaan als actrice en zij is onder andere te zien in deel 1 en deel 2 van de film The Godfather. Ik draai een track van haar eerste album, Morgana King met You're Not So Easy To Forget. so easy to forgive. Although I've told my heart to leave your memory alone, my heart seems to have a mind all of its own. By the haunting sweetness of your face know it's not so easy to erase. I know it's bad for me to keep remembering, and yet you're not so easy to find. so easy to erase. I know it's bad for me to keep remembering, and yet you're not so. Ouderwetse trompetist was dat. Charlie Shavers met de Prelude voor Trumpet. Shavers, die vaak met gestopte trompet speelde, werd slechts 50 jaar oud. En terwijl hij in 1971 op zijn sterfbed lag, overleed zijn goede vriend Louis Armstrong. Zijn laatste wens was dat zijn mondstuk met Louis in diens kist werd meebegraven. En zo geschiedde. Shavers speelde onder andere met trompetist Roy Eldridge, die een heel andere stijl had en bovendien, bovendien ook nog leuk kon zingen, drummen en piano spelen. Door zijn manier van spelen kreeg hij de nickname Little Jazz. Hier is Roy Eldridge met When I Grow Too Old to Dream. When I grow sunshine and flowers. oude song in een nieuw jasje. Pen is from Heaven, gezongen door de Amerikaanse actrice en zangeres Renee Olstead. Geboren in 1989 en sinds haar achtste al te zien in films en reclamespots. In 2004 bracht zij eh, al haar derde album uit met erop een aantal jazzstandards. Hier werd zij begeleid door een wat rommelige big band met als trompetsolist Chris Botti. Het loopt tegen elfen we gaan eh, nog een keertje naar René Olstedt luisteren. Nu in de mooie ballad You've Changed. Een compositie van Carl Fischer en Bill Carey en ooit groot gemaakt door Nat King Cole en Billie Holiday. Maar nu dus René Olstedt. You've changed That sparkle in your eyes is gone Your smile is just a careless yawn.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 De man uit Bosnië-Herzegovina ontdekte bij Voerendaal dat hij verkeerd reed en besloot te keren. Toen de trekker met de oplegger dwars op de A76 stond, zagen twee automobilisten te laat wat er voor hun neus gebeurde. Ze schoven onder de vrachtwagen en kwamen vast te zitten. De Bosnische trucker is vanochtend aan een armbreuk geopereerd en kort daarna voor verhoor aangehouden. In Noord-Limburg zijn nog altijd twee dorpen geïsoleerd door het hoge water. Het zijn Aaien en Bergen. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. Volgens het waterschap Peel en Maas van staat er nu zo'n 20 centimeter water. Daarom worden net als gisteren vrachtwagens van het leger ingezet als pendeldienst. Verwacht wordt dat het water in Venlo vanmiddag het hoogste punt bereikt. De eerste uitslag van het referendum over Zuid-Soedan is bekend. 97% van de Soedanese emigranten in Europa wil dat het zuiden zich losmaakt van het noorden. Ruim 600 mensen brachten hun stem uit. Tellen van de stemmen die in Soedan zelf zijn uitgebracht gaat veel langer duren. De einduitslag wordt pas volgende maand verwacht. Algemeen wordt aangenomen dat een overgrote meerderheid van de inwoners van Zuid-Soedan zal kiezen voor onafhankelijkheid.